En dat ze daarna de metrotunnels invluchten. Op dit moment is er een enorme politiemacht op de been met speciale eenheden ook. En die proberen die mannen nu te vinden. Maar het is natuurlijk nogal complex, want ze moeten dan in al die metrotunnels alle deuren, alle zijingangen eh, controleren. Dus vooralsnog hebben ze die mannen nog niet gevonden. Maar verschillende metro's kunnen inmiddels dus wel weer gaan rijden in Brussel. Het kabinet gaat geen aparte regels maken voor fatbikes. De Tweede Kamer wil dat wel, omdat vooral jongeren, jongeren relatief vaak gewond raken bij fatbike-ongelukken. Maar minister Matlener zegt dat het weinig zin heeft, omdat veel pikanten de regels volgens hem makkelijk kunnen omzeilen. En dus komt er voorlopig geen helmplicht of minimumleeftijd voor fatbikes. FC Twente heeft opnieuw een boete gekregen van de UEFA. Bij de wedstrijd tegen Besiktas ging er een hoop vuurwerk de lucht in en werden dingen naar het veld gegooid. Twente moet 35.000 euro betalen. En in de volgende Europa League wedstrijd moeten bepaalde vakken op de tribune leeg blijven. En de eerste ritsnamen voor Lowlands is bekendgemaakt. Deze act kan je aan het einde van de zomer zien in Biddinghuizen. door the one Probably hit Bad girls have fun. Je hoorde Chappelle Roan, Queens of the Stone Age en ASAP Rocky. Daarnaast treden onder andere ook London Grammar en Fontaine's DC op. De kaartverkoop voor Lowlands is zaterdag. Het weer op veel plekken grijs door nevel of mist. Langs de kust en in het noorden wat meer zon bij gaat of 7.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 say my shade shop top i looking for sounds Get away from the bar And give me romance What's wrong with being overrated? What's wrong with sharp cut Not looking for sounds Get away from that bar Let's dance everybody Overrate me What's wrong with being overrated Tell me I'm your favorite rhythm inside Yeah.